Levi van Eck met het NOS-journaal. In Lelystad zijn 16 straten ontruimd omdat er een verdachte geur uit het riool komt. 400 tot 500 bewoners moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Ook is de hele wijk Punter afgesloten. Lange tijd was niet duidelijk wat de geur veroorzaakte... maar vannacht bleek uit onderzoek van het RIVM... dat er een benzineachtige stof in het riool zit. De brandweer gaat het riool leegpompen en doorspoelen. Voor de ongeveer 25 mensen die niet bij vrienden of familie terecht konden... is een hotel in Lelystad geregeld. In Brussel bleven nog veel mensen op straat hangen na het sluiten van de terrassen. Die mochten in België voor het eerst weer open tot 10 uur s avonds. Maar rond half 1 waren er nog zeker duizend mensen bij elkaar op een plein... meldt een verslaggever van Omroep VRT. Er werd gefeest, gedanst en gedronken en mensen hielden daarbij geen afstand. Sadiq Khan is herkozen als burgemeester van Londen. Bij de verkiezingen van gisteren kreeg de Labour-politicus ruim 55% van de stemmen. Kaan zegt dankbaar te zijn voor het vertrouwen die de Londenaren in hem stellen. In zijn campagne zei hij dat hij meer banen wil creëren in de Britse hoofdstad en het toerisme wil bevorderen. Kaans overwinning is een van de weinige lichtpuntjes bij de regionale verkiezingen voor Labour. Vooral in het midden en noorden van Engeland, waar de partij in het verleden veel steun had, waren de verliezen groot. In Barneveld is bij het uit de hand gelopen protest tegen de coronamaatregelen... een man aangereden door een politiebus. De beelden van het incident gaan rond op internet. Het is niet duidelijk of de man gewond is geraakt. De politie zegt te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Aan het protest in Barneveld deden zo'n 800 mensen mee. Toen de politie ingreep werden agenten bekogeld met stenen. Het weer. Vanochtend vallen vooral in het westen enkele onweersbuien. In de middag blijft het zo goed als droog en wordt het 24 tot 27 graden.